Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De eerste afgedankte Vira hogesnelheidstrein is vertrokken uit Amsterdam en op weg naar Italië. De trein gaat in één keer door naar de fabriek van treinenbouwer Ansaldo Breda in Pistoia. De Vira rijdt niet zelfstandig. Hij is aan de voor- en achterkant gekoppeld aan materieel van de Duitse spoorwegen en rijdt niet sneller dan 80 km per uur. Het is de bedoeling dat de komende maanden alle 16 door de NS bestelde treinen op die manier naar Italië terugkeren. De Vira-treinen staan al anderhalf jaar doelloos op een rangeerterrein in Amsterdam. dat was gebleken dat er veel mis was met de technische staat van de treinen. De Schotten krijgen meer autonomie als ze in het Verenigd Koninkrijk blijven. De Britse regering heeft aangekondigd met plannen daarvoor te komen... nu uit opiniepeilingen blijkt dat de voorstanders van afscheiding aan een opmars bezig zijn. Op 18 september kunnen de Schotten stemmen over afscheiding van Groot-Brittannië. Als de meerderheid tegen onafhankelijkheid stemt, krijgt Schotland meer autonomie op het gebied van belastingen, uitgaven en de verzorgingsstaat, belooft de Britse regering. De Amerikaanse luchtmacht heeft luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Islamitische Staat in het noorden van Irak. Volgens een woordvoerder werden de moslimterroristen onder vuur genomen in de buurt van de Haditha-dam aan de rivier de Uifraat. De dam voorziet een groot deel van Irak van elektriciteit. Een planetoïde die vorige week werd ontdekt vliegt vanavond om 18 minuten over 8 langs de aarde. De planetoïde is zo'n 20 meter groot en vliegt op 40.000 kilometer van de aarde. Het rotsblok, dat ook wel Pitbull wordt genoemd, is ongeveer even groot als de planetoïde die begin vorig jaar in Rusland de dampkring binnenkwam en explodeerde. Daarbij vielen toen honderden gewonden door rondvliegend glas. Maar deze keer is dat uitgesloten. Dan nog het weer, periode met zon en in de noordelijke helft van het land valt nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden.